Vijf uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft de twee dodelijke slachtoffers in Münster geïdentificeerd. Het zijn een Duitse vrouw van 51 en een Duitse man van 65. Ze kwamen om het leven toen een kampeerbusje gisteren... op een terras opzettelijk op hen inreed. De politie heeft bevestigd dat de bestuurder een man van 48 uit Münster was... die zichzelf even later in zijn wagen heeft doodgeschoten. Zijn motief is nog onduidelijk, maar gisteren werd al gezegd... dat er geen aanwijzingen zijn voor terrorisme. Van de twintig mensen die gewond raakten... zijn er nog enkele in levensgevaar. De Braziliaanse oud-president Lula zit in de gevangenis. Hij is vanuit Sao Paulo overgebracht naar Curitiba... waar hij een celstraf van 12 jaar moet uitzitten. Gisteravond gaf Lula zich over aan de politie. Dat wilde hij eerder op de dag al doen, maar zijn aanhangers hielden hem toen tegen. De 72-jarige Lula is veroordeeld voor corruptie. Hij vecht dat nog aan, maar het Hoge Rechtshof heeft bepaald... dat hij zijn proces niet in vrijheid mag afwachten. De laatste dagen zat Lula in een vakbondsgebouw... waar zich duizenden aanhangers hadden verzameld. Ze willen dat hij in oktober opnieuw tot president wordt gekozen. In opiniepeilingen gaat Lula aan kop. In Canada is binnen een etmaal 2 miljoen euro ingezameld... voor het verongelukte jeugdijshockeyteam. Tienduizenden mensen hebben geld gedoneerd aan de getroffen families. De ijshockeyers waren op weg naar een wedstrijd... toen de bus waarin ze zaten op een vrachtwagen botste. Vijftien inzittenden kwamen om het leven... onder wie de coach en de aanvoerder van de ploeg. De meeste slachtoffers waren tussen de 16 en 21 jaar oud. Veertien mensen raakten gewond, sommigen verkeren in kritieke toestand. Het weer, het is droog, minima rond 9 graden. Overdag in het oosten de meeste zon. Het westen heeft last van hoge bewolking. Het wordt 18 tot 22 graden. Vanmiddag kan het aan de kust afkoelen door wind van zee. Morgen opnieuw geregeld zon, maar wel een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Morgen, welkom bij een nieuwe aflevering van Riza. Het wordt gezellig, het wordt heel erg interessant... want de BNN Fara Academy leden hebben hun best gedaan... om voor jou een fantastische uitzending voor te bereiden. En dat is volgens mij ook wel goed gelukt. Wat dacht je van een zangeres die zulke goede muziek maakt... dat uh, spaaldanseressen hebben besloten om daar eh, gewoon hele routines omheen te maken? Ja, nou dan heb je dat goed gedaan. En eh, zelfstandige robots, is dat een, een gift to de mensheid of is dat een curse? Dat gaan we allemaal achter zien te komen. Maar voor nu, genoeg gepraat, tijd voor een plaat. And now, ladies and gentlemen, in your right corner, weighing in at an even 215 pounds, residing from the south to drop some shit now. Oh, oh, oh, all I know that that other uh, uh, that that uh, that that the bad motherfucker. Oh, oh, all I know is about about to drop some shit now. When I first came out, many couldn't guess my name. Now worldwide, feel the effect, scratch my name. Roswell, now rewind that. Slow it down, you find that the way I designed that. And we were behind that, not in my contract. I'm busting all over this while your girl. Uh down with the two and fifth. Illafab, Don S, R double O T S. No need to remind us, too far behind us. Trying to high beam, blind us, to catch and shine us. Bought a nickel plated niner. Blasting holes to your designers. This is for you prima donnas. Cause my persona's like piranhas. I got you second guessing and sweating like saunas. If you learn from the second lesson, no question you want it. Changing facial expressions from minutes to seconds to dormant. a damn, it feel good to see people up on it. Oh, oh, oh, all oh, I know that, that, ever, ever, that, that's a bad motherfucker. Oh, oh, all I know, he's a bop, bop, ever, ever, ever, ever, drop some shit now. Oh, oh, all I know, that, that, ever, ever, that, ever, that's a bad motherfucker. Oh, oh, well, all I know, he's a bop, ever, ever, ever, drop some shit now. Who's the man? Rossell's the man, so yo, pass the method. 1200 styles, crush a crew without no effort. Let me flip my vocabulary, vocal acrobatics, microphone dramatics. I can jam like automatics, 9 millimeter, 12 rounds, one in the chamber. Russian roulette, you can bet there is danger. Number five in the billboard with the bullet, one million in my pile. You know the style, let me pull it, cause I'm about to blast ya. Take the mic, then harass ya. Switch up speeds, without the weed, then I pass ya. 1999 octane, because I ya. Watch me join jet on you, son, like I'm NASA. Goddamn, like the It's the sound effect master. Oh, oh, oh, I know. And I'll destroy that, anyone uh, that, that, who dares go against me. Motherfucker. Oh, oh, I know. He's about, uh, to drop some shit now. Oh, oh, oh, all I know. That, that, that, that, that, that, that's a bad motherfucker. Oh, oh, all I know. He's about, about, about, about to drop some shit. Got your mouth wide open just like the Grand Canyon. I'm true goy to this rap game. I got game. Call me Denzel with the rap name. I got aim. He's on fire like a cold and hot flame. Cause my pasta new says, produce says, your prognosis. Kids doing a from coast to coast, kid. That's what the doctor ordered. So say I take you three feet high and rising like daylight. Say la V. am your super MC. Got the S on my chest for you to buy my LP. Check the outlets for cassettes and CD. Sam Goody, block busting up your HMV. Nigga, please. Ask your mama for some cheese. Tell her you need some restitution like them Vietnamese in Vietnam. Cause Rosell drops the bomb more complex than text than your holy Quran. Oh, oh, oh, all I know that, that, ever, ever, that that's a bad motherfucker. All, all, all I know, he's a pop, pop, ever, ever, fucker. I'm gonna drop some shit now. All, all, all I know, that, that, ever, ever, that, ever, that's a bad motherfucker. All, all, all I know, he's a pop, ever, ever, I'm gonna drop some shit now. All, all, all I know, that, that, ever, ever, that that's a bad motherfucker. All, all, all I know, he's a pop, pop, ever, ever, fucker. I'm gonna drop some shit now. motherfucker. Brown Girl, Billy Joel. En eh, daarvoor hoorde je Russell All I Know, een eh, beatbox eh, champion... die voorheen bij de Roots zat en op een gegeven moment zijn eigen carrière nastreefde. Nooit meer wat van gehoord, was misschien niet het beste idee wat hij uitgehaald had. Maar jeetje mine, wat een heerlijke plaat blijft dat. All I Know. Welkom terug bij Risa, het is begonnen. Je kan eventjes lekker ontspannen. Misschien kom, je net, misschien kom je net van de club, denk je van... nou, ik ga nog eventjes naar Risa luisteren voordat ik mijn nest in donder. Of misschien sta je net op, ga je direct een ochtenddienst... een hele vroege ochtenddienst tegemoet. En dacht je van nou, dan wil ik wel even weten wat er allemaal allemaal gebeurt in eh, muziekland... maar ook in eh, nou ja, wetenschapland. Want daar zijn we de laatste tijd toch ook wel erg in verzeild geraakt... met de nieuwe bnn Academy-leden... die allemaal eh, erg geïnteresseerd zijn in wetenschap. Vind ik erg fijn. Het komt allemaal voorbij hier zo bij Risa. Bijvoorbeeld een eh, dame die begon als backgroundzangeres... maar eh, nu klaar is om die eh, voorkant van het spotlicht te pakken. ze deed al eens een keer mee met The Voice. Ze had een EP e gedropt en ze is hier. Ze heet Roogsa Lozica, maar dat heet tegenwoordig... RCLZ. Ja, jeetje Mina, welkom. <laughs> Hallo. Even voor mijn eigen duidelijkheid. Waarom heb jij twee namen? Waarom ik twee namen heb? Ja. Ehm, nou, Rosa Losica is obviously gewoon mijn naam. Ja. En ik vond het niet meer bij mijn muziek passen, zeg maar. Wat ik nu maakte. En vaak kunnen mensen het ook niet uitspreken. Oh ja, dus dat had ik ook last van, ja, inderdaad. <laughs> ja, dus toen dacht ik van, nou ja, ik kort het gewoon af. Ja, maar heb je nu niet dat veel mensen zeggen RCLZ? RZLZ? Ja. Ja, dat zou je nou altijd ja, zien. Hoor. Ja, mensen in Nederland. Maar... Ja, maar het is RCLC. Ja. Want eh, je hebt het eventjes over dat je muziek een beetje veranderd is. Ik heb hier een voorbeeld hoe het eh, voorheen was. Oh god. Oh Dan ga ik even luisteren hoe het nu klinkt. You won't give me just give me lonely. What am I doing? It feels like I'm floating. Dat klinkt inderdaad wel eventjes anders. Uh, ik hoor je zelfs een beetje lachen als je jouw muziek hoort. Ben je er niet zo trots op? Nou, die track vind ik op zich wel leuk. Maar? Maar om eerlijk te zijn, ik... Dat is nu... Hoe oud was ik toen? Ik was toen denk ik 23. Ik ben nu bijna 28. Dus vijf jaar zit tussen. Ja, en... Ehm, ik wist eigenlijk nog niet echt wat ik wilde. En uh, Alain Clark heeft dat toen geproduceerd. Ja, dat hoor je ook wel een beetje. Ja. <laughs> ja. En, eh, dat was toen je vriendje, toch? Klopt, ja. ja. ja, ja, En dat, heeft dat heel veel invloed op jou gehad als muzikant op in die tijd? Ehm, ja, dat denk ik wel. Ik denk, nou ja, ik was mezelf sowieso toen wel een beetje verloren. En wat ik zei, ik was zo jong dat ik niet echt zelf nog zeker wist wat ik wilde, welke kant ik op wilde, wie ik eigenlijk zelf was. En met al zijn goede bedoelingen heeft hij mij toen die kant, zeg maar, omdat hij dat bij mij zag. Nou ja, niet gekneed, want ik, ik vond het tof, weet je. Ik was, er, ik was er op dat moment was ik er blij mee. Maar als ik er nu naar terug ga, denk ik, ja, maar dat, dat was ik eigenlijk niet. Ellen Clark met jouw stem. Nou, dat wil ik niet zeggen. Nu klinkt het heel negatief. Nou, nee, dat hoeft. Nee, ik bedoel, het is geen schande om Ellen Clark eh, liedjes te maken. Ik bedoel, daar is nee, die man eh, <laughs> heel groot mee geworden. Alleen, ik kan me wel voorstellen dat als je ernaar luistert... dat je meer Ellen Clark dan jezelf hoort. Ja, ja, misschien. Ja, nou, ik hoor, ja, het is moeilijk. Ik hoor ook wel mezelf. Dat was wel een deel van mij ook natuurlijk. Ja. Ehm, maar ja, nou, dat zou ik nu gewoon niet meer doen. Het, ja, lastig verhaal. Wat we wel gaan doen, <laughs> eh, we gaan eh, een fijne uitzending tegemoet. Ik werk hier met BNF Academy leden. Um, ehm, een daarvan is eh, vandaag mijn regisseur. Goedemorgen. Goedemorgen. Kun je een hm. beetje opstaan vanmorgen? Ja, zeker. Hier voor altijd. Kijk, normaal niet, maar... nu wel, hè? Ja. Hey, jij hebt een voorwerp meegenomen. Yes, dat klopt. Ik krijg even een voorwerp aangereikt van oh. mijn regisseur. Mag ik zeggen wat het is? Ja, je mag je zeker oh, zeggen ik dacht misschien is. het een geheim. Het is een muis. Een muis, een muis, want elektronica is erg belangrijk. En eh, met een muis kan je lekker je computer kan je lekker aansturen. Kan je aanklikken wat je wil. Maar wat als ik je zeg dat eh, muizen en andere dieren ook worden nagemaakt... Eh, om zelf computers te zijn? Ben je daar een beetje van op de hoogte? Nee. Nee, helemaal niet? Een muis? Ja, ja, nou onder andere muizen, maar ook gewoon hele andere dieren. Ik, ik moet het ook misschien eventjes laten telefoon. uitleggen. Ja, ik heb telefoon. Dat scheelt. Gelukkig, dan is er iemand die het voor me kan uitleggen. En dat zou dan zijn Nonja Knip. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, jij kan het voor me uitleggen. De semi-autonome vleermuisrobots eh, worden door jullie gemaakt eh, als bedrijf. Eh, Vesto BV is dat, hè? Klopt, ja. Wat, wat, moet ik me daarbij voorstellen? Ehm, nou ja, Vesto maakt ehm, ja, automatiseringstechnologie. Dus eigenlijk allerlei soorten ja, bewegingen in machines ehm, wordt gedaan zoals, door, door eh, technologie zoals die van Vesto. Ja. Eh, bewegingen zoals eh, oppakken, verplaatsen en positioneren van verschillende producten. Eigenlijk allerlei soorten dingen. In allerlei soorten fabrieken. ja, dat wordt gedaan zoals, door Vesto. en om dat te doen en, en om dat te optimaliseren maken we al een aantal jaren eh, dierenbewegingen na. E-, echt in de vorm van, van dieren. Waarom? Want eh, nou, ja, dat is eigenlijk gewoon, eh, gewoon wel leuk. Ja, wel leuk. maar leuk om, om, van te leren. Maar daar, daar, daar spendeert een bedrijf geen geld, uh, geld in voor de leuk. <laughs> nee, dat klopt. Ehm, laten, we even, laten we even beginnen bij, bij die autonome vleermuisrobot. Waarom maak je die? Um, nou, die, ehm, die vleermuisrobot die, die kan vliegen. Mhm. Eigenlijk Ehm, helemaal uit zichzelf. Mhm. Hij wordt bestuurd ehm, nou, door een, ehm, een bewegingstrekker. Mhm. Eh, die zegt wanneer die kan opstijgen en wanneer die dat, eh, nou, wanneer, wanneer dat gaat doen. Dat wordt bestuurd door een mens. en daarna gaat hij eigenlijk gewoon zelf vliegen. Dus hij heeft allerlei sensoren. Hij gaat door de ruimte scannen waar hij, waar hij heen kan en waar hij heen wil. En dat geeft hij dan weer door aan die computer. Dus eigenlijk die interactie met die computer, daar leren wij ontzettend veel van. Hoe die dat doet. Ehm, en waardoor die dan nou, eigenlijk zelf gaat bewegen. maar. En dat is dat, die interactie, dat is hetgene wat jullie uiteindelijk aan eh, andere partijen gaan verkopen? Eh, nee, die, die, gebruiken we eigenlijk helemaal zelf. We maken die, oh. eh, die technologie gebruiken wij zelf. Mhm. voor allerlei soorten nou, bewegings, bewegingsmanieren. Mhm. Ehm, en ja, dit soort, dit soort bewegingen gebruiken we dan zelf ook. Maar ik heb ook gehoord dat jullie een, een spin hebben nagemaakt. Waarom zou je, waarom zou je een spin willen namaken? <laughs> ja, veel mensen zouden dat niet snappen, denk ik. Nee. Eh, maar dit is ook wel een, een, eh, bijzondere spin. Uh, de flikvlakspin die in, in, de woestijn beweegt. Uiteraard. Of in de woestijn leeft. Ja. Ehm, en hij, hij kiest eigenlijk zelf wanneer hij kan rollen of wanneer hij kan lopen. Oh, dat heb ik wel eens gezien. Als hij in gevaar is, dan rolt hij van die berg af en zo, hè? Ja, dat klopt. Ja, die ken ik wel, ja. Nou ja, die ken hem niet persoonlijk. Oh, eh, hij belt me wel eens. Maar <laughs> oké. Eh, eh, en waarom hebben jullie die nagemaakt? Wat willen jullie daarvan leren? nou, eigenlijk omdat hij, hij beweegt zich zo gemakkelijk voort dat hij, waar hij ook loopt, op wat voor terrein, in, in zand of op stenen, of, kan hij eigenlijk blijven voortbewegen en ook heel snel. Ja. Ehm, en dat, ja, dat kist hij eigenlijk terwijl die beweegt, zeg maar. Dus dat, uh, dat is natuurlijk heel interessant. Ja. Dan moet je machine stoppen en eh, nou, helemaal, helemaal omzetten. Eh, terwijl die wel andere dingen moet gaan doen. Oké. dus, machines kunnen dat niet uit zichzelf. Dus jullie willen dat eigenlijk implementeren in machines, die manier van bewegen? Ja, zeker. Ah. Ja. Zoals die, die vleermuis kan je bijvoorbeeld van leren... Ehm, ook op ehm, in veel, veel uh, die ehm, die heel veel karretjes en zo uit zichzelf hebben tegenwoordig. Komt ja. eigenlijk geen mens meer aan te pas. Ja. Dat soort eh, systemen die, die, interactie hebben met, eh, met een computer. Ja, ehm, ja daar, leren we gewoon heel veel van. Hey, en als laatste zag ik nog, dat vond ik zelf heel interessant, een kangaroo. Wat hebben jullie van een kangaroo geleerd? Eh, nou, een kangaroo heeft natuurlijk een hele bijzondere manier van springen. Hm? En als hij begint met springen, dan stopt hij vaak ook niet. Dan oh. gaat hij even een tijdje door. Oké. Ehm, en dan ja, het begin van springen kost natuurlijk energie. Ja. Ehm, maar door de manier waarop die neerkomt eh, en hoe die dan beweegt, zeg maar, eh, slaat hij energie op in zijn poten, waardoor hij daarna automatisch weer verder springt. Oké. Eh, en dat wisten we natuurlijk ook niet, maar onze biologen die, die kijken daarnaar en die, die leren erover van. en dat is natuurlijk voor, voor ons heel, interessant om ehm, ja, energie-efficiënte fabrieken te maken oké, dus dan, dan... Dat je bewegingen hebt die dan eigenlijk, ja, eigenlijk niet veel energie kosten. Ja, nou, dat is natuurlijk goedkoop voor iedereen die een fabriek heeft... want die wil zo min mogelijk geld betalen aan de energieboer. Precies. Ah, oké. Nou, heel erg interessant. Ja. Wat spannend zeg, om eh, zo tussen al die mechanische dieren te slapen elke nacht. <laughs> Zeker, ja, dat houdt leuk, hè? Ja, ik kan me voorstellen. <laughs> ik ga je bedanken eh, voor, eh, voor zo vroeg in de ochtend voor mij op te willen staan. Want ik kan me voorstellen dat dat nog niet heel erg in jouw eh, bioritme zat. Ehm, niet altijd, nee. <laughs> nee. Nonja Knip van Vesto Buffet, dankjewel. En wij gaan zo direct lekker verder praten met Archie Elsie. Maar eerst muziek. always got my head not so blind. I don't care, it can rain all at once on my parade. Because when life gives me lemons, I make lemonade. Lemons, I make lemonade. them up and go. Oh oh, cha cha ching ching. Here come the Eh, blijkbaar het, eh, het uurtje van de eendagsvlieg. Ineke Moos. Tenminste hier in Nederland. Ik bedoel, hij heeft een goede carrière eh, gehad. Nog steeds. ik weet eigenlijk niet, misschien, misschien is hij al lang dood. Geen idee. gaan we dit googelen? Gaan we googlen. Wordt op dit moment gekeken of uh, Ineke Moos al een beetje dood is... of dat hij nog, misschien zegt hij nog hartstikke lekker... Uh, loopt hij zo de hele dag rond, je komt te hard steppen... dat iedereen zoiets heeft gast. Even serieus, dat is echt heel lang geleden. Je luistert naar Risa. Te gast heb ik een... ja, leeft hij nog? Ja, oh wacht even. Je, ja, zeker. Hij leeft nog. Hij leeft nog. Ja. Hoe oud is hij nu? Uh, hij is in 1957 geboren, dus 43 en 18, dat is 61. Dankjewel. Ja. Uh, goed. 61. <laughs> Nou, die, die is niet meer zo'n hard stepper, hoor. Die komt er echt zo binnen met zo'n relator. Ah, daar, die komt, uh, you never know, hè? <laughs> Misschien is hij super fit nog. Ja, zo is het ook. een beetje uh, grappen zitten maken over 60-plussers... moet je zeker niet braden. doen, trouwens. <laughs> Gemiddelde leeftijd. Slecht plan. Anyway. Goed, je luistert naar eh, Risa... waar we helemaal geen respect hebben voor niks. Maar dat geeft niet. Want in de studio hebben we een hele toffe zangeres. Haar naam is RGLZ. Welkom terug. Yes, We gaan zo direct eh, een track van jou draaien. Die heet Lioness. Die komt mhm. van je EP. Die heet ook Lioness. Ja. Dus toen dachten we van nou gaan we eens eventjes wat dieper op die materie in. Waarom, eh, waarom heb je die track gebouwd? Waarom ik die heb gebouwd? Ja. Nou, ik ehm, heb best wel een verleden met... Um, ja, hoe zeg je, ja... Ehm, onzekerheden, dat mhm. soort dingen over mezelf. Oké. En ehm deze track gaat eigenlijk over jezelf accepteren met al je flaws. Mhm. En whatever iemand of wie dan ook daar nou ook van vindt. Ehm, en wat ik zelf heel erg ervaar is dat ik eh, soms zeg maar wanneer ik in mijn eigen zoon ben, mhm. dan denk ik, nou ja, ik ben gewoon nice. <laughs> ja. En dan op het moment dat ik naar buiten ga, ehm, begint eigenlijk het hele ding van vergelijken, weet je wel, kijken naar andere vrouwen, dingen of social media. Iedereen doet zich natuurlijk op een bepaalde manier voor. En we leven in zo'n gekke tijd waarin het eigenlijk lijkt alsof iedereen een soort van... Of nee, iedereen streeft een soort perfectie na. En dat niemand laat eigenlijk zien wat er echt gaande is. je ziet alleen nog de mooiste momenten van, van, iemands leven. Ja. En dan is het heel moeilijk om in je eigen kracht te blijven staan. Want je weet van jezelf van, ja, maar hey, eh, ik zie er niet altijd zo uit. Oké, maar eh, dat is ergens begonnen. Waar is die onzekerheid begonnen? Nou, ik denk dat dat een beetje in mij zat. Altijd. Ehm, en ja, je maakt natuurlijk dingen mee in je leven. En dat gaat er weer samen met een bepaalde persoonlijkheid die je al hebt. Zeg maar wat pesten of zo. Ja, heb je dat meegemaakt? Ja, zeker. Pesten? Waar, ja, op de basisschool. Op de basisschool. <laughs> Dat heeft veel impact hè, als je zo jong Heel bent. Heel erg, want als je zo jong bent, dan komt alles veel harder aan. Het is hetzelfde als dat ehm, een eh, klimrek waar je nu naar kijkt. Denk je, hè, was, is het zo, was dat altijd zo klein? Ja. Weet je wel, maar in je beleving als kind is het zo groot. En dat is hetzelfde met dat soort dingen, weet je. Als, bepaalde, als mensen iets zeggen tegen je, komt dat veel harder aan. En werden de dingen die destijds gezegd werden, eh, zijn die blijven hangen? Is, waren dat eigenschappen die, die je in jezelf bleef terugzien? Die toen werden gezegd? Ja, ehm, ja het, het, ging vooral over uiterlijkheden. Oké. En... Um, ja, dat is me zeker... Ja, dat heeft wel ingehakt. En als je dan ook al ja, een bepaalde gevoelige persoonlijkheid hebt... Ja. dan is dat denk ik extra lastig om van je af te schudden. Het is iets wat nog steeds een heel erg hot topic is, eh, mhm. pesten. Het gaat nu eigenlijk verder online. Hè? Dat is, Zeker, ja. Dat is, vroeger was je dan tenminste veilig als je thuis kwam. Maar nu gaat het gewoon verder. Dus pest hier gewoon totdat je naar bed gaat... Eh, eh, ja, dus dat. Want dat hele social media is, is aan de ene kant heel tof. Want je hebt veel meer bereik. Weet je, wel. je krijgt contact met mensen waar je misschien normaal nooit contact mee zou hebben. Maar aan de andere kant is het gewoon ja, best wel fucked up. Want om dit soort redenen. Ja. ja. En Lioness gaat er dus over om, ondanks al die dingen... dus in dat hele circus van die maatschappij waar we nu in leven... om toch in je krachten blijven staan. Is dat hetgene wat je ervan geleerd hebt? Ehm, of was er geen les? Oh, zoveel lessen. Ja? <laughs> Wat is de belangrijkste? Ehm, die ik tot nu toe heb geleerd? Ja, dat je gewoon... Het is heel cliché, maar je bent gewoon good enough. Zoals je bent. En weet je, je kan nooit iedereen met je hebben. Want daarvoor bestaan er veel te veel mensen op deze wereld. Je kan nooit iedereen pleasen of Weet je, je moet gewoon blij zijn met jezelf. En ik denk als je dat bent, dan sta je in je kracht. Lioness, hier zo bij Radio 1, RCLC. Became a boss at pretending I'm alright, keeping my head up high. But now I'm stuck in the mud. Gotta close these demon eyes and make it out alive. Life got me feeling like I am trapped in a cage. Gotta find a way out of here. Right through the ceiling. Gonna break my way out of here. Cause under the sun It's me and the mirror. We either choose to fight or face it all and rise. now I'm running in circles. There ain't a bullet I can bite. I'm taking back my pride. Life got me feeling like I am trapped in a cage. Gotta find way up. Elsie, ga je een beetje lekker op deze muziek? Ja, ik word er wel vrolijk van. Ja, heb je wat met, uh, met eh, jaren tachtig muziek? Nou, ik zou het niet eh, per se zelf opzetten, mhm. dit. Maar als ik het zo hoor, dan vind ik het wel gezellig. Ik vind, ik vind trouwens dat het best wel, het is wel grappig. elke keer als ik naar andere landen reis... dan merk ik dat jaren tachtig muziek... dat daar veel meer gewaardeerd wordt door jongeren... dan dat het hier, hier wordt echt als oude lullenmuziek gezien. Maar als je in een gemiddeld Aziatisch land eh, luistert naar radio... dan wordt het overal doorheen gedraaid. En al die jongeren kennen die jaren tachtig muziek ook. Ja, is dat zo? Ja, dat is heel grappig. Dat Is, eh, maar hier in Nederland eh, spugen we altijd op iets wat oud is. Daar zijn we wel een beetje gewend. hoe, hoe zie jij dat voor je toekomst? Want je wil natuurlijk een hele leven lang muziek maken. Ja. Ehm, ga je dan met je tijd mee moeten gaan? Of zeg je van nou nee, dit ben ik. En dit is de muziekstijl die ik ga aanhouden tot aan mijn laatste snik. Nou nee, ik denk dat dat sowieso al verandert. Je groeit ook zelf natuurlijk als, als mens. En je ervaringen worden anders. Je gaat over andere dingen schrijven. Dus ik denk dat het normaal is dat je, dat je muziek daarin ook meegooit. Dus nee, ik denk niet dat ik dit eh, over tien jaar nog steeds maak. Zijn er dan eh, over tien jaar ook nog paaldanseressen die eh, op jouw muziek eh, <laughs> losgaan? Wie weet. Want ik, ik begreep dat paaldanseressen zijn nogal fan van jouw muziek. <laughs> ja, dat is wel grappig. Ja, er is een, een Duitse paaldanseresse. Ja. En die heeft nu al op een paar van die tracks een dans gemaakt het is dat, erg sexy. Dat is een routine dan, hè? Dat, want paaldansen, dat werd, vroeger was dat echt gewoon voor stripclubs. Maar tegenwoordig is het vooral een manier om heel erg in shape te blijven. Die mensen die dat ook echt heel erg doen, die zijn ook echt gewoon baf. ja, bizar. ik zou dat echt niet kunnen. Maar daar moet je ook echt, echt heel sterk voor zijn. Ja. En ehm, die maakt dus routines op jouw muziek. Ja. Zie je dat als een eer of zeg je van nou, nee, nu wordt het een trucje. Dat vind ik ook weer niet leuk. Nee, dat vind ik echt fantastisch. Ja? Dat is toch grappig. Ja. Zou je het zelf doen, paaldansen? Als ik het zou kunnen. Nou, met genoeg oefening kan alles. Dan kan ik het ook. Nou ja, ik denk niet dat ik die discipline zou hebben om echt... Eh, mijn, mijn regisseur die is nu al van plan om aan een paal... Ik zie, ik zie gewoon een. ja, nu ben je de lul. Nu moet ik een paal... <laughs> is dat jouw plan, Joris? Wat, is, wat gebeurt er hier? Jij gaat paaldansen. Goed, nou, uh -oh. ergens eh, aankomende weken... Eh, Ongetwijfeld. Ah, Mag ik dan komen kijken? Ja, nee, ja, Van want nu, wij gaan samen... ik doe niet mee. Jawel. Wij gaan samen paaldansen. Samen. Zo, zo is het niet. Ik had niks moeten zeggen. Dankjewel, dankjewel. Ja, okay, is goed, ik, goed. Taken everybody with me down. Um, <laughs> is, is, dat trouwens iets wat je naast muziek doet om te ontspannen, sport? Of zijn er andere manieren om eventjes helemaal emotioneel leeg te lopen? <laughs> Ik, uh, sporten sowieso. Ja. Maar ehm, ja, ik hou ook wel van een drankje. Ja, een wijntje? ja, nee, eh, wijn... Ik zag gewoon in gezicht van, wat een zeikerig drankje. Zeikerig? Nou ja, nee, maar het ding is, als je naar een club gaat... die wijn is gewoon niet te zuipen. Nee, dat is ook zo van die dus dan, pakken is dat. Ja, dus dan neem ik liever iets sterks. Wat, wat is dan eh, jouw... Vodka, ginger, beer. Oh, doe maar. Oh, <laughs> serieus, zit daar een toverwoord? Oh. Uh, ja, ja, je hebt blijkbaar een toverwoord genoemd. Dan moet ik iets doen. Dan moet je wat doen. Dan moet je eventjes gaan dobbelen met, oh, eh, met de beker die voor je staat. Gaan we kijken wat er in de digitale kluis voor je zit. Wat er allemaal weer is gemaakt door de eh, studenten van de BNNVARA oh, Academy. spannend. Ik gooi een 4 en een 2. Dat is bij elkaar een 6. Gaan we even kijken wat er in de kluis zit. Ah, ben je een beetje filmliefhebber? Jawel. Dan ga jij een eh, interactief eh, interview afleggen. Oh. Eh, een collega van mij, en uit mijn hoofd is dat Simone. Is, misschien goed. Ja, Simone. Die heeft met Adil en Bilal gesproken. Die zijn regisseurs uit Brussel. Oh, ze hebben onder andere die film Black gemaakt. Een prachtige film, moet je zeker gaan zien. Mhm. Maar ook die heel erg veel bezochte film Patser... met Ali B in de hoofdrol, komt ook van hun. En het mooie eraan is, jij gaat bepalen hoe dat interview verloopt... in Kill Your Darlings. Oh jee. Kill Your Darlings. Adil Al-Arbi en Bilal Fallah zijn een regisseursduo uit Brussel. Hun laatste film is Spatser, een gangsterfilm met heel veel ruzie over drugs. En in de hoofdrol niemand minder dan onze eigen Ali B. Oké, dit spreken we af. Als ik win, komt die geile tongpo hier op mijn pook zitten. Laat ik zien hoeveel fucking pk ik heb. Nu is het tijd voor de grootste stap in hun carrière. Hollywood. Ze zijn namelijk gevraagd om de regisseurs te worden van Bad Boys 3. Al ga ik ze eerst vanavond ontmoeten... en gaat de studio bepalen wat we nog meer te weten gaan komen... over Bilal en Adil. Het is de grootste stap in jullie carrière, hè? <laughs> Eh, hoe, is het met jullie? Het gaat eh, zeer goed. We zijn in Amsterdam en dat is altijd chill. Gaat het met jou ook goed, uh, Adil? Ja, ja. Als je in Amsterdam bent, dan gaat het goed. Ja. <laughs> nu de twee keuzes aan de studio. Want ja, spannend hè? Ja, spannend. Ja, toch wel spannend, ja. Spannende shit, ja. Wat wil de studio weten? Willen ze horen over waar gingen jullie laatste ruzie over? Of hoe was jullie laatste leuke avondje uit samen? Nou, RCLC, wat wil je weten? Wat hun laatste ruzie was? Ik moet je wel meteen vertellen welke je kiest. Die ga je horen. De rest ga je nooit veel leven horen hoe dat, wat dat antwoord nou was. <gasps> Ja, dus oh. kies goed. Wil je weten wat de laatste avondje uit was? Leukste avondje uit of uh, hun laatste ruzie? Ik wil wel weten wat hun laatste avondje uit was. Leuke avondje uit was in uh, Bangkok. <laughs> <laughs> Zo'n speciale club die Insanity uh, heette. En dat was toch wel insane. Alle obers hadden kattenoortjes op. Eh, meisjes en jongens. Muziek veranderde om de vijf seconden van stijl. Eh, het was wel freaky deaky. Wanneer was deze avond, Adil? dat was een week geleden. We waren een reclame aan het draaien in Bangkok. En dan dachten we, kom, laten we even Bangkok onveilig maken. Hè. Als jullie dan uit zijn, hè? ga je dan heel flink dansen? Gaan jullie flink drinken? Hoe ziet dat eruit? gaan vooral keihard dansen tot zwetens toe. Komt dan niet in de buurt, want dan, ja, dan riekt dat niet zo goed. Tweede vraag aan de studio. Waar zouden jullie zijn zonder elkaar? Of hoe zag jullie eerste ontmoeting eruit? Wat wil je weten? Hoe ze hun eh, toekomst zouden zien zonder elkaar? Of hun, hun, hun, hun eh, huidige plaats in de maatschappij? Of wil je weten hoe hun eerste eh, ontmoeting ging? Ik wil wel weten hoe hun eerste ontmoeting ging. De eerste ontmoeting van Bilal. Bilal, vertel me. Dat was op uh, filmschool van Sint-Lucas. En er waren heel veel van die artsy-fartsy blanke mensen. En hij was de enige Marokkaan. Ik zei van, zeg je Marokkaan? Hij zei, ja. Ik zei, ik ben ook Marokkaan. En dat, dat, dat schepte direct een, een, een, band. En de eerste keer dat ik me herinner, maar hij zegt dat dat niet waar is. Maar ik herinner mij dat hij in een kostuum was. Hij was 18 jaar en hij had een kostuum aan. En ik dacht, what the fuck? Wat had je aan dan, uh, Adil? <laughs> ik, ik, ik wou dat ik een fucking kostuum aan had. Maar ik had helaas gewoon... Weet je, ik, ik was op een uniformschool 12 fucking jaar lang. Dus ik wist niet wat stijl was. Dus ik had ongeveer een gelijk die kleren aan als mijn uniformkleren. Waardoor dat hij nu herinnering een kostuum is, maar het was eigenlijk nog erger dan dat. Wil de studio meer gaan weten over wat, eh, wat voor persoonlijke reacties jullie hebben op recensies? Of hoe zit het eigenlijk met jullie patsergedrag? Ja, wat wil jij weten? Wil je weten hoe ze zich gedragen als ze een beetje patserig gedragen? Of eh, zeg je nou, ik wil eigenlijk wel weten hoe die mensen op recensies reageren? Ja, ik wil natuurlijk weten hoe ze zich gedragen. Nou, hier. Oké, jij begint meteen te lachen bij patsergedrag, uh, Bilal. Ja, ik, ik, ben eigenlijk geen patser. Eh, Adil is het meest patserige tussen ons twee. En eh, ik ben eigenlijk een redelijk... In het echte leven ben ik een redelijk normale chille kerel. In, in, cinema, in films maken, zijn we wel heel patserig. Als we een film hebben gemaakt, dan zullen wij het luidst roepen... en dan zullen wij ook het uh, hardste uitpakken. Zelfs als de film niet top is. <laughs> Geldt het ook voor jou, Adil? Ik ben totaal geen patser. Ik ben een, <laughs> oh. ben dikke nerd. Zie maar gewoon dat dat Bill gekleed is met zijn klakskins, en zijn en zijn trainingskleden enzovoort. Eh, ik ben, ik gewoon normaal. Ik ben echt een, nerd. Dus, eh. En wat voor auto rijden? Ik heb geen rijbewijs, dus ik ben echt geen patser. <laughs> Ah, Jullie grote droom, wat is dat? Een grote science fiction epos film maken à la Star Wars. Dat echt puur gebaseerd is op een idee van onszelf. Dat wereldwijd bekend wordt. Waar merchandise wordt gemaakt. Dat kinderen speelgoed van willen nemen. Dat allemaal nerds zich verkleden in allemaal personages van de film. Dat is wel de grote droom. Wat hij zegt. Wat hij zegt. Oké, heel erg bedankt. Dankjewel. Your darlings. If I had my eyes upon the prize, ain't watching anybody else. But your love, it hit me hard, girl. Yeah, you're bad for my health. I love the cards that I've been dealt. Do you feel the same as well? You know I used to be in one deep. I'm a freak. People want me for one thing. That's not me. I'm not changing the way that I used to be. I just wanna have fun and get rowdy. One coke and Bacardi, sipping lightly. When I walk inside the party, girls on me. F1 type Ferrari, six kiss me. Girl, I love it when your body grinds on me, oh, yeah. baby. You know I love it when the music's loud, but come on, strip that down for me, baby. Now there's a lot of people in the crowd, but only you can dance to me. So put your hands on my body and swing that round for me. Baby, you know I love it when the music's loud, but come and strip that down for me. Yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, that down, girl. Love when you hit the ground. Yeah, yeah, yeah, yeah. strip that down, girl. Love when you hit the ground. You know that since the day I met you, yeah, you swept me off my feet. You know that I don't need no money when your love is beside me. Yeah, you opened up my heart and then you threw away the key. Girl, now it's just you and me, and you don't care about where I've been. You know, I used to be in one day. Now I'm not free. People want me for one thing, that's not me. I'm not changing the way that I used to be. I just wanna have fun and get rowdy. On Coke and Bacardi, sipping lightly. When I walk inside the party, girls on me. F1 type Ferrari, six kiss speed. Girl, I love it when your body grinds on me, baby. You know I love it when the music's loud, but come on, strip that down for me baby. Now there's a lot of people in the crowd, but only you can dance with me. So put your hands on my body and swing that round for me, baby. You know I love it when the music's loud, but come and strip that down for me. Yeah, yeah, yeah, yeah. Strip that down, girl. Love when you hit the ground. Yeah, yeah, yeah, yeah. Strip that down, girl. Look when you got the buzz, yeah. Five shots in, she in love now. I promise when we pull up, shut the club down. I took her from a man, don't nobody know you bout to seal, better drive slow. She know how to make me feel with my eyes closed. Anything goes down with the honcho. You know I love it when the music's loud, but come on, strip that down for me, baby. Now there's a lot of people in the crowd, but only you can dance with me. So put your hands on my body and swing that round for me, baby. You know I love it when the music's loud, but come on, strip that down for me. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Come on, strip that down for me. Yeah, yeah, yeah. yeah. nothing, girl, strip that down for me. Strip it down. Yeah, yeah, yeah, yeah. All oh, I want, girl, if you strip that down for me. Yeah, yeah, yeah, yeah. All I want, girl, come and strip that down for me. Yeah, yeah, yeah, yeah. Liam a pain, strip that down. Yeah, yeah, yeah, yeah. Deze voelde je wel, hè? Ja, is wel lekker. Ja, ik zag het aan je. Ik, denk, nou, kende het niet. Ken je het niet? Nee. Echt niet? Nee. Niet, uh, niet jouw genre waar je normaal uh, een beetje in... Uh... Niet per se, nee. Wat is jouw genre? mijn genre. Ik hou van heel veel eigenlijk. Maar ik, ehm, ik heb een beetje fases zeg maar. In welke fase zit je nu? Ik zit nu een beetje in die oldschool R&B hip-hop oh. fase. En hoe, hoe oldschool? Jaren 80, jaren 90, 2000? Nee, wel 90s. De 90s? Ja, ik ben een 90s ah. baby. Oké, dus een beetje de, de, die Motown Philly en... Eh, ja. Eh, wat, wat, wat staat daar nog meer? Ja, Bobby Brown was meer jaren 80. Ja, dat is wel een beetje te oud. Ja, dat swingbeat heette dat destijds. Toen heette er nog geen R&B. Toen heette swing R. Kelly natuurlijk. Juist. Ja, oké, oké, oké. Mortal Jordan? Nee. Montel Jordan is ook, ja, die is eigenlijk maar ook maar bekend van één hitje. Oké, dus dat, en daar zit je dan in. Maar, ja, maar ook, ook weer niet hoor. Ik oh. luister ook gewoon veel Drake, uh, Janae Aiko, uh, eh, eh, Bangs, nog steeds veel. ja. En inspireert je dat voor jouw muziek? Of zeg je van nou nee, dat staat er gewoon lekker los van? Nee, die, die artiesten zeker wel. Die inspireren mij wel, ja. Op wat voor manier? wat, wat ehm, hoor je van die artiesten terug in jou? Ik denk vooral de sound. Dus, dus de, de manier van, van hoe ik zing, I guess. Maar ook wel veel in de productie en de opbouw van de liedjes. Het zijn niet echt... Ik denk, zeg maar, die EP die ik nu heb gemaakt... zijn wel liedjes, maar het zijn ook vooral vibes. Ik ga afscheid van je nemen met eh, het eh, liedje Beat It. Yes. RCLC Elsie was hier te gast. Eh, ga vooral ook even die EP checken. Dankjewel dat je zo vroeg in de ochtend wilde komen. Ja, jullie, eh, thanks for having me. En ik spreek jou thuis in het volgende uur. I need you to do your best. Cause I need.